René van Brakel met het NOS-journaal. Minister Plasterk van Zaken hoopt dat de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland... al voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2015 zijn gefuseerd. Dat zei hij in het tv-programma Pauw en Witteman. Volgens Plasterk is het gek als er verkiezingen zijn voor drie provincies... als die een jaar later samengaan. Hij erkent dat het krap wordt. In het regeerakkoord hebben PvdA en VVD afgesproken dat Noord-Holland, Flevoland en Utrecht tijdens deze regeerperiode fuseren. Maar er staat niet bij wanneer precies. Uiteindelijk moeten er alle provincies opgaan in vijf nieuwe landsdelen. Dat is volgens de twee partijen efficiënter en goedkoper. Het Israëlische kabinet is akkoord gegaan met het voorstel van de minister van Defensie om 75.000 reservisten te mobiliseren. Alles wijst erop dat er een grondoffensief in de Gazastrook wordt voorbereid. Gisteren werden al 30.000 reservisten opgeroepen. Israël is vastbesloten een eind te maken aan de raketaanvallen vanuit de Gazastrook. Afgelopen middag kwamen er raketten neer bij Jeruzalem en Tel Aviv. Het was de eerste keer dat Jeruzalem werd bereikt door een raket die was afgevuurd vanuit de Gazastrook. De raketten maakten geen slachtoffers. In Portugal is een tornado over de Algarve getrokken waarbij veel schade is aangericht. Zeker 13 mensen raakten gewond van wie er twee slecht aan toe zijn. Een aantal van hen zat in een auto die door de harde wind omver werd geblazen. Op veel plaatsen sneuvelden daken en ruiten. Op de Portugese tv vertelt een Nederlandse toerist hoe hij zag dat een windhoofd twee campers de lucht inzoog en verderop op hun kop liet belanden. Schrijfster Helene van Rooyen woont in het getroffen gebied.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 I could feel it all. Oh, I could feel it all. Oh, you know I said it's true. I could feel the love, can you feel it too? I could feel it all. Oh, I could feel it all. Yeah.